uur. Kasper Meijer met het NOS-journaal. Mediaondernemer Alexander Klupping wil met de nieuwe stichting... een miljardenclaim indienen tegen Google en Apple... omdat die bedrijven te veel commissie zouden innen bij de verkoop van apps. De techbedrijven houden bij alle transacties 15 tot 30 procent in. De stichting van Klupping heeft laten berekenen... hoeveel dat Nederlandse consumenten heeft gekost... sinds het bestaan van de appwinkels. Dat zou dus neerkomen op 1 miljard euro... De Webcommissies liggen al langer onder vuur, onder meer vanuit toezichthouders en de Europese Commissie. Volt heeft Tweede Kamerlid Nilever Gundogan geschorst... na meldingen over grensoverschrijdend gedrag. De partij zegt niet wat er gebeurd zou zijn. Gundogan zelf zegt tegen de Volkskrant niet te weten waar de melding over gaat. Er is een extern onderzoek gestart. Gundogan blijft lid van de Kamerfractie van Volt... maar zal voorlopig niet meedoen aan debatten en partijoptredens. Leraren vinden dat er op middelbare scholen te weinig aandacht is voor relationele en seksuele vorming. En dan vooral in de bovenbouw. Ook zijn ze ontevreden over de onderwerpen die aan bod komen. Dat zeggen het expertisecentrum Rutgers en SOA AIDS Nederland na een peiling. De organisaties roepen het kabinet op om seksuele vorming in het voortgezet onderwijs een structurele plek te geven. Een Britse energiemaatschappij heeft een aantal klanten per ongeluk enorme bedragen aangeboden na een stroomuitval van drie dagen. Een klant kreeg een cheque van 2 biljoen miljard 252 miljoen pond in de brievenbus. Dat bedrag is twee keer de omvang van de gehele Nederlandse economie. Het bleek een administratieve fout te zijn. De meterstand was per ongeluk als compensatiebedrag ingevoerd.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 Ik zit de hele dag alleen aan jou. Bij de Chinees daar vraag ik om een pizza punt. Ik zit de hele dag alleen aan jou. Alsof je door verliefdheid niet meer functioneren kunt. and blood I'm the one who took you for granted.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 Girl, you got me hoping for your love, so hypnotizing. love. first time that I saw her. Fucking meisjes loeven dit. Uno, dos, tres, pa'lante. Put it on me, je kan dit. Je culo schreeuwt me naar nou van alle kanten. Je bent gefret, maar vanavond is anders. Als je niet noemt me Ludo Sanders. Ik wil geen TV om mijn tolly, ben geen tandarts. En ik weet je bent een week, je wil het hard, hard. Kom neem je vriendinnen, ik breng de squad. Gekke meisjes willen heel veel seks. Gekke meisjes willen tv-seks. Geen drama, mami, nee, geen stress. Anders gaan we naar Panasje en de GGZ. Net, net, net, net de meisjes voelen dit. Gekke meisjes voelen dit. Net die meisjes voelen dit. Ook die meisjes lopen dit. Net de meisjes voelen dit. Gekke meisjes voelen club komen het veld op glad als holy. Eentje die neemt plaats en ze veel palen als een goalie Kid it from the back als een strafcorner, holy moly Ze is niet eens impress meer van je rolie Ik heb het zien gebeuren, het gebeurde voor mijn ogen Sinds ik heb vermogen heb ik doordat ze me mogen Ik heb mijn woord, ik heb mijn eer en heb mijn kloten En deze pillen, ik heb er zelf vast in genomen Gekke meisjes willen heel veel seks gekke meisjes willen tv-seks. Geen drama, mami, nee, geen stress. Anders gaan we naar Panache en de GGZ. Net, net, net, net de meisjes voelen dit. Gekke meisjes voelen dit hater Op zijn hondjes in de hoek, shit, ze laat me zweten Iedereen mag weten, je bent geen sled Maar vanavond, je leggings zit strak en trek je pony lippen samen Immoralen doen het anders, het moet nat en vies zijn Beuken laat je staan, kan hij zwaai Vies draai, ben je minderjarig, dan mag jij niet hier zijn Voor de rest, laat het nat en vies zijn Gekke meisjes willen heel veel seks Gekke meisjes willen tv-seks geen drama, mami, nee, geen stress. Anders gaan we naar Panache en de GGZ. Net, net, net, net de meisjes voelen dit. Gekke meisjes voelen dit. Met die meisjes voelen dit. Ook die meisjes lopen dit. van Zandvoort, op 106.9 FM has a spirit, has a name.